Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israël heeft vanuit de lucht Rafah aangevallen. Dat is een stad in het zuidelijkste puntje van de Gazastrook. Daarbij zijn volgens het Palestijnse ministerie minstens 50 mensen om het leven gekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Het leger van Israël zegt dat ze bij de aanval twee gijzelaars hebben bevrijd. Een man van 60 en een man van 70 demissionair premier Rutte gaat vandaag naar Israël en de Palestijnse westelijke Jordaanover. Rutte praat eerst met de Israëlische premier Netanyahu en later op de dag met de Palestijnse minister-president Shtayeh. Bij een steekpartij in een huis in Den Bosch is vannacht een man ernstig gewond geraakt. Drie mannen zijn opgepakt, onder wie de bewoner van het huis. De politie denkt dat er nog meer mensen aangehouden gaan worden. Het is niet bekend hoe het zo uit de hand kon lopen. En meer ouderen moeten naar het CBR voor een rijtest. De politie stuurde vorig jaar meer dan 1575-plussers die kant op... vanwege gevaarlijk rijgedrag, schrijft het AD. Dat is 10% meer dan het jaar daarvoor. Voor die rijtest zijn ouderen ongeveer 400 euro kwijt. En Sebastien Aller was gisteren de grote held van de avond in Ivoorkust. De oudspits van Ajax en FC Utrecht maakte het winnende doelpunt in de finale van de Afrika Cup tegen Nigeria. Onze verslaggever keek mee in een Nigeriaans restaurant in Amsterdam. Het begon zo mooi vanavond en nu dit. Ik weet niet wat ik moet zeggen, man. Ik, ik ben echt teleurgesteld eigenlijk. Je zag het niet aankomen, denk ik, hè? Nee, totaal niet, totaal niet. Tenminste penalties, niet dit. Zo. Ja, sowieso. Heel veel emotie op dit moment, maar we hebben ons best gedaan. Veel landen zijn al lang thuis. <laughs> We hebben het tot hier gehaald, maar ja... Over vier jaar weer. En voor Ivoorkust was het extra bijzonder om te winnen... want ze waren het gastland van de Afrika Cup. Het was de derde keer dat ze er met de winst vandoor gingen. En het weer nog vanochtend veel wolken, maar het blijft wel bijna overal droog. Later wisselend, breekt vaker open en er is zon. Maar vanmiddag zijn er ook wat buitjes. Het wordt maximaal 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad 10 minuten vertraging in 5 kilometer file tussen afrit Avanhoorn en Purmerend Noord.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 De Keniaanse atleet Kelvin Kiptum is om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Kenia. Kiptum was wereldrecordhouder op de marathon. Hij was 24 jaar. Bij Os is gisteravond een trein op een carnavalswagen gebotst. Dat gebeurde op een overweg in Bergen. De treinmachinist ligt gewond in het ziekenhuis. Door het ongeluk rijden tussen Nijmegen en Os de hele ochtend geen treinen. En het weer, wolkenvelden en een bui. In de loop van de dag geregeld zon. Vanmiddag een enkele bui en het wordt 9 graden.